Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam zijn meerdere kantoren ontruimd na dreigementen. Het gaat om een pand waar Marktplaats, radiozender BNR en de krant het FD in zitten. Een gebruiker van Marktplaats zou bij de klantenservice gedreigd hebben om naar het kantoor te komen... en daar om zich heen te schieten, meldt Marktplaats aan het ANP. De hoofdredacteur van BNR zegt dat hun redacties met spoed het gebouw hebben verlaten... en dat iedereen in veiligheid is. De koffie stond vandaag te pruttelen bij de twee kerstverse informateurs. Zij hebben de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB op bezoek. Ze gaan in maximaal twee maanden onderzoeken of een nieuw kabinet mogelijk is. PVV-leider Wilders is blij dat de onderhandelingen zijn begonnen. Menigeen had niet verwacht dat we uh, zover zouden komen. We, zijn, we staan er nu wel. We gaan nu de inhoudelijke onderhandelingen beginnen. Dat zullen zware onderhandelingen worden. Eh, maar stel je voor dat het lukt, en daar gaan we toch allemaal van uit... dan hebben we wel een kabinet en dan zit de PVV wel in een kabinet, hoe je het ook noemt. En dat is iets om ontzettend trots op te zijn. Dus ik sta hier zeker eh, met een eh, positief gevoel en misschien gaan we historisch schrijven, wie weet. Het is de bedoeling dat de partijen een akkoord op hoofdlijnen sluiten. Dat betekent dat ze het eens moeten worden over grote doelen... en daarna gaat een ploeg van ministers en staatssecretarissen uitwerken hoe die doelen bereikt worden. Een man die verdacht wordt van een kidnapping en daarbij net deed of hij een politieagent was... was eerder ook al een keer verkleed als agent. hij was figurant in de tv-serie Flikken Maastricht. In een paar afleveringen komt hij een paar seconden in beeld. Volledig in het pak met felgele strepen en met attributen. De man moest vandaag samen met negen andere verdachten voor de rechter komen voor de ontvoering. Een voetballer die in de Belgische eredivisie voetbalt is ontslagen omdat hij een verkeerd shirt aan had. De speler is geblesseerd en aan het revalideren. Hij deelde een foto vanuit de sportschool, maar op die foto heeft hij een shirt aan van KV Kortrijk en niet van zijn eigen club, RWD Molenbeek. Sterker nog, die club is een grote rivaal. Waarschijnlijk had hij dat shirt van zijn broer, die bij Kortrijk speelt. Het zal best, zegt Molenbeek, maar ze hoeven hem niet meer terug te zien. Het weer, een grijs dagje met vooral landinwaarts ook af en toe een zonnestraal.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 In Amsterdam is het kantoorpand ontruimd van Marktplaats vanwege een acute bedreiging. Marktplaats meldt dat een gebruiker van de site een dreigement heeft geuit. Ook medewerkers van BNR Nieuwsradio en het FD moesten het gebouw uit. Zo'n 1100 mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering worden mogelijk gekort... omdat ze andere inkomsten hadden die nog in mindering moeten worden gebracht. Per persoon gaat het gemiddeld om 22.000 euro. En de rechtbank heeft celstraffen tot zes jaar opgelegd voor de gewelddadige dood van een begeleidster van een jeugdzorginstelling in Emmen. De vrouw werd vorig jaar doodgestoken. Het weer vanavond wisselend bewolkt, het blijft droog. Morgen kans op regen. the beat. I really think that he should know that his rhythms go, go, go. I got a man with two left feet. And when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. Does he want You're always brilliant in the morning and smoking your cigarettes and talking over coffee. Your philosophy's on art baroque moved you.